omdat dat militairen in gevaar kan brengen. President Trump kondigde de terugtrekking drie weken geleden onverwachts aan... omdat volgens hem IS was verslagen en de Syrië-missie dus is afgelopen. Minister van Defensie Mattis kondigde mede daarom zijn ontslag aan. Shorttrekker Shinky Knecht is het zwaarst gewond aan zijn voeten. Hij werd gisteren opgenomen met brandwonden die hij opliep bij het aansteken van een houtkachel. Zijn moeder heeft tegen Omroep Friesland gezegd dat zijn voeten er het slechts aan toe zijn. Maar het goede nieuws is dat zijn spieren en zenuwen niet zijn aangetast. Over zes weken kunnen de artsen meer zeggen over zijn herstel. Knecht heeft ook brandwonden in zijn gezicht en aan borst en benen. Hij heeft op zijn voeten eerste en tweede graads brandwonden. Of hij ook derde graads brandwonden heeft, kunnen ze volgens zijn moeder nog niet zeggen... omdat alles helemaal is ingepakt. Een leraar van 50 uit Gouda is aangehouden op verdenking van het misbruik van een minderjarig meisje en het bezit van kinderporno. De man gaf les op een school in Rotterdam en gaf in het verleden les aan het meisje. Hij zit voorlopig vast. Ouders en kinderen van de school zijn gisteren geïnformeerd over de zaak. Vanuit de school wordt voor hen hulp georganiseerd. De berging van de zeecontainers die vorige week bij de Waddeneilanden overboord sloegen van de MSC Zoe loopt vertraging op. Het was de bedoeling dat de berging vanochtend zou beginnen, maar volgens Rijkswaterstaat zijn de bergingsschepen nog niet klaar. Wanneer de berging dan wel begint, kan Rijkswaterstaat nog niet zeggen. Volgens een woordvoerder kan dat eind van de middag zijn, maar ook morgen. Het weer bewolkt en wat regen of motregen. Pas vanavond wordt het grotendeels droog. Het wordt een graad of 7. Het weekend verloopt zacht en wisselvallig. Vooral zondag kan het stevig waaien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De Velsertunnel is zojuist dichtgegaan in de A22 vanuit Beverwijk. Dat heeft te maken met een ongeluk. Uitwijken kan via de Wijkertunnel, via de A9. Nou, die ligt er vlak naast. Verder zocht een spoedreparatie op de A1 Amsterdam-Amersfoort voor wat file.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 Singing in our things can only get better. Can only get, can only get. Think it over me, you know. I know that things can only get better. Every tower. They got a stake in the world we are too short.